Gert Kluk met het NOS-journaal. De 23-jarige terreurverdachte in Toulouse, die verantwoordelijk wordt gehouden voor drie schietpartijen, is dood. De Algerijn Mohamed Mera kwam om het leven tijdens een bestorming van de woning, waar hij zich in de nacht van dinsdag op woensdag had verschanst. Hij werd niet direct gevonden. Toen ook in de badkamer werd gekeken, kwam de man daar schietend uit. Hij sprong daarna het raam uit en werd dood op de grond gevonden, zeggen de Franse autoriteiten. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor drie schietpartijen in Toulouse en omgeving, waarbij zeven mensen om het leven kwamen. Het treinverkeer in de Randstad komt weer op gang na de sein- en wisselstoring vanochtend vroeg. De NS zegt dat de treindienst gefaseerd wordt hervat. Voor de avondspits moeten de treinen weer volgens het boekje rijden. De Tweede Kamer wil opheldering van minister Schultz over de sein- en wisselstoring. De Kamer wil weten wat er is misgegaan. Volgens de parlementariërs lijkt het er verder op dat NS en ProRail opnieuw gebrekkig hebben gecommuniceerd. Op het Malieveld in Den Haag zijn duizenden werknemers van sociale werkplaatsen om te protesteren tegen plannen van het kabinet. Volgens de betogers verdwijnen door de nieuwe wet werken naar vermogen minstens 70.000 banen bij sociale werkplaatsen. Het kabinet wil met de wet de sociale werkvoorziening, de bijstand en de waaijong samenvoegen. En dat moet een bezuiniging opleveren van 1,8 miljard euro. Prins Willem-Alexander heeft een fotoserie gemaakt van zijn drie dochters voor de kinderpostzegels van dit jaar. De prins wil met de foto's een bijdrage leveren aan de jaarlijkse actie waarbij kinderen speciale postzegels verkopen voor een goed doel. De kinderpostzegelactie die start in september. Het weer zonnig, het wordt maximaal 18 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staat viel op de A4 de Haag Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude 4 kilometer.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 Cool and this is his party. I've seen it half a million times, you can play it forward or rewind. but You will always do what she decides, cause she's got the key to getting you started. Automatic, cause there's nothing you can do. Automatic, boy, she's taking over you. Automatic, when you look into her eyes. over her skin. You can really feel your temperature rising. She's giving you a system overload. Soon you're gonna need a circuit rewiring. Automatic, cause there's nothing you can do. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl could not foresee this thing happening to go. Neither one of us knew why. We didn't feel nothing overnight, cause a love like this takes some time. People swore it off as a phase, said we can't see that.